Ze zijn gaan staan. En jullie gaan ook een stukje zingen, hè, dames? Jullie gaan de, eh, het origineel, of tenminste jullie versie, jullie origineel, gaan jullie daar te horen van Laat je droom bestaan. Dus ik zou zeggen, als jullie er klaar voor zijn, zijn wij er ook klaar voor. Ja? ja, Dat gaan we doen. vast in gelooft, zo droom je enkel maar s'nachts in je bed. Met de deuren op slot en de wekker gezet. De ene droom is de andere niet. Ze nemen je mee in het schemergebied. Van weemoed en pijn en verbeelding en hoop. Ze komen en gaan en zijn nergens te koop. Laat je droom. laat hem niet gaan. Laat hem leven, geef hem adem. En je voelt, zo is het bedoeld. Maar luister allemaal naar een heel speciaal verhaal. net als jij misschien. Wauw, dat was. Uh... Ja, dat mag best een applaus voor gegeven worden. Dat was een heel mooi stuk. En eh, willen jullie meteen verder of zullen we even kletsen? Gaan we gewoon even verder, denk ik. Verder, ja. ja. we gaan gewoon verder. Want wat is jullie volgende nummer? Daar hebben we Geert bij nodig. Oh jee, daar kwam een meneer staan. Ik leg even uit voor de luisteraars die niet meekijken op kanaal eh, Ziggo 44. Jullie gaan, eh, welk nummer gaan jullie zingen? Die mooie tijd in Canaan. Oh nou, heel veel succes. Waar zijn die heerlijke dagen van vroeger? De zomerzon stralend als goud. Het veld, een borduurwerk van bloemen. Miljoenen. De winters toch net niet te koud. Brrr. Zo heerlijk flaneren langs straatjes. En alles leek o zo volmaakt. Het is verdwenen allemaal, de wind is schraal, het land is kaal. Ik drink een wijn die louter bidt maar Waar is die tijd toch heen gegaan? Die mooie tijd in Canaan. Dus kom en hef het glas op hoe het vroeger was. Waar zijn die heerlijke feesten van vroeger? de ons rond als een toon. Die feesten vol hapjes en dansjes. Wat toen in de Bijbel nog kon. Zit Jozef niet langer bij ons is. <laughs> Is alles hier op zijn betoeg? Er klopt wel eens een vreemdeling aan. Daar eten wij dan weken van. En merk ik dat ik zijn mooie dromen mee. Heel de studio is er stil van. Jij mag best even